Eefje kunnen met het NOS-journaal. In Moskou acht voetgangers aanreed, had al twintig uur niet geslapen, heeft hij gezegd tijdens een verhoor. Hij zegt dat hij daardoor in slaap was gevallen achter het stuur. De 28-jarige chauffeur stond in de buurt van het Rode Plein stil in een rij wachtende auto's. Plotseling draaide zijn wagen naar rechts de stoep op. Acht mensen raakten gewond toen ze geschept werden. De man rende vervolgens weg, naar eigen zeggen omdat hij bang was voor de reacties van omstanders. Korte tijd later werd hij opgepakt. Artsen zonder grenzen vindt dat Italië en andere EU-lidstaten schandelijk gefaald hebben in het omgaan met de migranten op het schip Aquarius. De hulporganisatie vindt dat op de Middellandse Zee opgepikte migranten naar de dichtstbijzijnde Europese haven moeten worden gebracht om zorg te krijgen. Artsen zonder grenzen bedankt Spanje. Daar mochten de migranten aan land komen nadat Italië en Malta hen de toegang hadden geweigerd. De ruim 600 migranten van de Aquarius kwamen vandaag aan in Valencia. Mexico heeft voor een stunt gezorgd op het WK voetbal. Het land heeft in zijn eerste groepswedstrijd regerend wereldkampioen Duitsland verslagen. Het duel eindigde in 1-0. Lozano scoorde de goal voor Mexico in de 66 e minuut. Duitsland kreeg in de tweede helft nog een paar goede kansen, maar wist niet te scoren. En vanavond sluit Pinkpop af. Festivaldirecteur Jan Smeets kijkt terug op een geslaagd weekend. Het was drukker dan voorgaande jaren, doordat er dit jaar meer kaarten beschikbaar waren. Van tevoren waren er 45.000 weekendtickets verkocht. Daarnaast werden er nog 22.000 tot 25.000 dagkaartjes verkocht. Na een dip in 2005, toen maar 20.000 mensen naar Pinkpop kwamen... is het festival de laatste jaren bijna altijd uitverkocht. Vanavond eindigt het festival met een optreden van de Amerikaanse zanger Bruno Mars. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het vrijwel overal droog.